Dank je. Dat is, niet om nou, niet om te slijmen hoor. Maar gewoon, het, is, het, het pakt. Het pakt. Het is eh, ja, gewoon af. Klaar. Ah, ja. dank je. <laughs> Dit is een mooi moment ook om de, af, eh, ja, om de uitzending af te sluiten. <laughs> Ik zit er ook nog een beetje in. <laughs> zit er ook een beetje in. Eh. En daarom heeft het toch nog wat uh, gebracht, hè? Inderdaad. En daarom is het ook wel eens tijd om even de sfeer helemaal vandaan te verpesten. Nee. niet. Volgende week Ethereal. Is het donderdonderdag. Dat is de eerste echte volledige uitzendingen met alleen maar... In tegenstelling tot wat we hier hebben gehad vandaag. We gaan even een andere balansweek. Dag volgende week, volgende week komt Ethereal, een death metal band uit Haarlem, komt hier langs.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 De gemeente ging over tot een hertelling omdat het stemverloop niet goed was geregistreerd... en het verschil in de hoeveelheid stemmen voor sommige partijen erg klein was. Ook in het Brabantse Geldrop Mierlo zijn alle stemmen opnieuw geteld. In zes stembureaus was namelijk wat misgegaan, waardoor tien stembiljetten fout waren geregistreerd... Maar na de hertelling bleek dat de fouten geen invloed hadden op de definitieve zetelverdeling. In Geldrop-Mierlo wonen ruim 38.000 mensen. In België zijn tijdens huiszoekingen bij Koerdische instellingen 20 mensen opgepakt. Ze worden verdacht van nauwe banden met de Koerdische afscheidingsbeweging PKK... die in West-Europa jonge strijders zou ronselen. Er werden onder meer invallen gedaan in Brussel, Antwerpen en Namen... Ook werd in Denderleeuw een Koerdische tv-zender uit de lucht gehaald. Die zou verkapte boodschappen uitzenden voor PKK-leden. De Koerdische gemeenschap heeft woedend gereageerd op de huiszoekingen en arrestaties. En de Belgische justitie houdt dan ook rekening met protestacties. Nederland komt steeds meer binnen het bereik van wolven. Op zo'n 100 kilometer van de Nederlandse grens met de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen... heeft een wolf een schaap verslonden. Door DNA-onderzoek van haren op het kadaver van het schaap is de aanwezigheid van de wolf bewezen. Vorig jaar werden op 200 kilometer van de grens al wolven gesignaleerd. Zwervende wolven leggen gemakkelijk 50 kilometer per dag af... en het is niet ondenkbaar dat ze op korte termijn in Nederland zijn te vinden. De wolf verdween uit Nederland aan het eind van de 19e eeuw. Het weer vanavond droog en helder en vannacht minima min 2 tot min 7 graden. Morgen bewolkt en eerst nog droog. In de loop van de dag vanuit het noorden regen en in de avond sneeuw. Het wordt zo'n 4 graden.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 Ze leiden net onder, ze vielen haar vrij. Er is wat voor kinderen, hij maakt soms op oorlogspaard. Maar werd zijn ijs van steen. Het is een eten roze het is de rijkdom van het veld. Het dier haast 1500, een naaie heerskepaar.